In dat jaar was er een stijging. In de jaren daarvoor daalde het aantal inbraakclaims ook al. De verzekeraars krijgen gemiddeld nog altijd 7 meldingen per uur binnen... In het weekend en tijdens de kerstdagen zijn dat er twee keer zoveel. Relatief de meeste inbraken worden gepleegd in Limburg en in Flevoland, de minste in Friesland. Op de Londense luchthaven Gatwick komt het vliegverkeer voorzichtig weer op gang. Sinds woensdagavond kon er niet worden gevlogen doordat er een drone in de weg vloog. Duizenden passagiers zijn daardoor gestrand. Vanochtend vroeg kon er voor het eerst weer een vliegtuig landen op Gatwick. En er zullen vanochtend ook weer vluchten vertrekken. De bestuurder van de drone is nog niet opgepakt. Rijden met een navigatiesysteem wordt vanaf maart een verplicht onderdeel van het rijexamen, meldt de Telegraaf. Daarmee wil het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen beter aansluiten op de dagelijkse praktijk. Lesauto's moeten sinds 2011 al een navigatiesysteem hebben, maar het gebruik ervan was tijdens examens nog niet verplicht. Het rijexamen wordt ook op andere punten aangescherpt. Zo moeten de aanwijzingen voor bijzondere verrichtingen zoals parkeren preciezer zijn. De laatste Duitse steenkolenmijn gaat vandaag dicht. Dat gebeurt met een ceremonie waarbij bondspresident Steinmeier... en voorzitter Juncker van de Europese Commissie aanwezig zijn. Met de sluiting van de Prosper Haniel-mijn in het Roergebied... komt een einde aan meer dan 150 jaar steenkoolmijnbouw in Duitsland. De winning is al jaren niet meer rendabel. Per mijnwerker was jaarlijks 80.000 euro subsidie nodig. In 2007 besloot de regering daarom dat de laatste mijn in 2018 zou sluiten. In de Prosper mijn werken nog 2600 mensen. Het weer, vanochtend regen, vanmiddag vaker droog, vooral in het zuiden.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 The world in solemn stillness lay to hear the angels sing. that clear, that glorious old From angels bending near the earth to touch their hearts of gold. Oh, peace on earth, goodwill to men. From heaven, oh gracious King. The world in solemn stillness lay to hear the angels sing, to hear the angels sing, to hear the angels sing. Yeah! Ja, luisteraars, goedemorgen. Eh, twee uur lang ZFM Jazz. En eh, heeft u engeltjes horen zingen? Nou, zojuist werd eh, u toegezongen door een engeltje. Althans, zo leek het. Het was geen engeltje hoor. Het was het Urban... moet even moet het goed zitten. Het Urban Nation Choir. Oftewel het Urban Nazi Choir, Als ik het zo vrij mag vertalen. Ja, dankzij mijn collega Cor heb ik een aantal heel bijzondere kerst jazz stukken ontvangen. En eh, daar ga ik u vanochtend maar het een en ander van laten horen. Dat lijkt me een heel goed plan. Als je doet. first green love through stormy weather. Let it snow, let it snow. Just kiss me beneath the mistletoe, and I'll never leave. I'll never leave. This will be our first Christmas together wait and see. This love will last. Ja, dit klonk allemaal een beetje anders. dat is ook niet verwonderlijk. Want eh, de zangeres was Gabriella Anders. En eh, zij heeft het gehad met ons samen... Eh, over de eerste kerst die ze beleefde. Own First Christmas, zo heet het nummer. Dankzij, ik zei het al, kort Draaier... een aantal, een aantal, een hele hoop prachtige... en vrij of minder bekend kerstrepertoire... wat ik vanmorgen voor ga draaien... En eh, sommige liedjes eh, die lijken helemaal niet op kerstliedjes. Dus die, die, die, maar het zijn wel kerstliedjes, daar moet ik er wel bij zeggen. Alleen ja, dat, dat geeft ons de mogelijkheid om toch... Uh, het niet helemaal uh, in kerstweer te dopen, het programma. Uh, alhoewel, ja, nou, ik hoop dat u met mij geniet ook van het volgende nummer. Want ik heb natuurlijk, ik hou het niet bij één liedje hoor. en ik doe het allemaal hier vanuit de studio... die dankzij mijn collega's Willem Bruist Albert-Jan Vos en misschien ook nog wel anderen... is eh, versierd en eh, is geworden tot een ware uh, kerststudio. Enorme kerstsfeer en daar geniet ik enorm van. Ik ben een gezelligheidsmens, u misschien ook wel. Maar ook een muziekmens, dat hoort er ook bij. En nou, daar heeft niet zoveel kletsje. Zoek eens een mooi liedje voor die mensen uit. Dat ga ik ook doen. We gaan genieten van Dinah Washington... A snow covered house on a hilltop. Children playing by a fireside. Each one hoping old Santa will loan them a reindeer to ride. The sleigh bells should soon start a ringing. Cause they're waiting so anxiously. Hoping to see old Santa as he comes down the chimney. A million socks are hanging ooh, on a million Christmas trees. And a million ears are listening. Father Russell in the lead. full of toys on his shoulder. I'm so sure there'll be a stampede. But I'm wishing old Santa God's speed. love those bells. Ik hou van die klokken. U toch ook? Ja, eh, een liedje wat eh, klonk als een klok.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 Ook als je hem niet leuk vindt, moet je hem verplicht een kusje geven. Zo gaat het. Joe Williams die zingt erover. Kissing by the mistletoe. als hij niet zingt, dan speelt hij in ieder geval. <laughs> by the holiday season is a wonderful time for a boy and girl to fall in love. Cause Santa and Cupid planned exactly what you did when you kissed me by the mistletoe above. We stood there kissing neath the mistletoe, jingle, jingle. mm mm-hmm, away we go, tingle, tingle. Kissing by the mistletoe, love came to stay every day. There's a heavenly treasure more than money can measure in the gift you give when you give your love, and I can tell. Cause whenever it's Christmas, if I never get this much, here in my heart I remember very well. We stood there kissing by the mistletoe, jingle, jingle. A kiss, kiss, kiss, and away we go, tingle by the mistletoe. Love came to stay, and now it's Christmas every day. lekker eh, sambaatje. We gaan eh, genieten van Billy Holiday. keep me warm. I can't remember a worse December. Just watch those icicles fall. What do I care if icicles fall? I've got my love to keep me warm. Off with my burning with love. My heart's on fire, the flame grows higher. So I will weather the storm. What do I care how much it may storm? to keep me Ja, is mooi meegenomen voordat ze haar liefje heeft om, om haar warm te houden. Nou, ik gun u hetzelfde. Ik gun u dat, eh, dat u ook een liefje heeft om, eh, om u warm te houden. Altijd gezellig, toch? We gaan eh, genieten van... even kijken hoor, even spieken hoor. Billy Crescent met Christmas Eye. There's a candle in the window. There's a legend we believe. Santa hears our plea. You can bet that he wouldn't miss a Christmas Eve. There's a stocking on There are presents to receive, and there's mistletoe where each Romeo steals a kiss on Christmas Eve. In the corner on a table underneath a shining star is the whole. more like Christmas. luisteraars, ik, eh, ik werd eventjes eh, onderbroken door een... Eh, mijn autootje stond voor een uitrit. <laughs> Wat ik me niet realiseerde. Ik sta daar al jaren op die plek. En, maar dat schijnt maar twee keer per jaar gebruikt te worden, die uitrit. Ik moest even naar beneden, moest me even naar beneden spoeden... om eventjes mijn autootje weg te halen. Dus misschien heeft dat de enige storing op de zender geleid. Ik weet het niet. Ik, maar in ieder geval, ik ben er weer. En Bill Evans is er ook, gelukkig. heb ook nieuws voor u, want Santa Claus is coming to town, volgens Bill Evans. We luisteren naar ZFM Jazz tot 12 uur eh, kerstrepertoire, ja. muziek. We gaan eh, genieten van het Ramsey Lewis trio. Want ook zij hebben een, uh, ja, een sleetochtje voor ons in petto. zelfs dankzij Samuel uh, eh, Pagianini. Onbekend, eh, maar hij zwingt lekker met de kerst. Een beetje de sfeer van Jimmy Smith eigenlijk, hè? Ja. Nou, ik hoop dat ik u daarmee heb eh, verwend. Oscar Pietersen die gaat ons vertellen over een kind dat is geboren. A child is born. Oscar A Child is Born. En <clears throat> we gaan eh, luisteren naar, eh, dan moet ik het wel even goed uitspreken... de Robert Gonzales Trio. En eh, die heeft het over Deck the Halls. Nou, wat dat inhoudt met kerst, ik heb geen idee. Thank you. ik denk ik laat u het originele van eh, Jimmy Smith ook nog maar eventjes horen. Want het is toch ook een uh, virtuoos op het eh, Hammond-orgel. Nogmaals dus Jingle Bells. Daar kunnen we geen genoeg van krijgen. Er ligt helaas niet genoeg sneeuw op dit moment, luisteraars... om met de slee op uit te trekken. Tenzij u een, een, Bentley heeft, dan heeft u ook een slee. En dan kunt u daarmee de weg op. <laughs> vind ik allemaal goed. Mag vandaag, het is zondag. Dus de weg is vrij voor Bentleys, om het maar zo te zeggen. Ja. Eh, wat had ik nog meer voor u in petto? Ja, nog een keer Jimmy Smith. En eh, ik wil u nu laten genieten van Silent Night. Dan moet ik even kijken waar ik hem op... Oh ja, hier gaat... Nee, dat is hem niet. Verdorie. En deze dan? dat, dat, was Jimmy Smith met... Uh, het liedje wat we zojuist draaiden. dat, dat, was natuurlijk Jingle Bells. Ah, hier heb ik hem. In één keer goed. Wow akkoordje ook nog bij. Fantastisch. Nou, ik kan u met enige eh, zekerheid... Eh, kan ik u meedelen, luisteraars, dit was niet Jimmy Smith. Het stond er wel eh, met de titel van het liedje. Dus dat is een misleiding, noemen ze dat. Ik, ik ben misleid, luisteraars. U ook, want u dacht dat u Jimmy Smith ging horen. Volgens mij was dit uh, Gerald Gerald of zo. Ik heb geen idee eigenlijk. Staat er niet bij. Nou ja, jammer. Ook hier geen eh, eh, uitvoerend artiest bij vermeld... maar wel dat het liedje de Christmas Song heet. Daar moeten we het mee doen tot de klok van 11 uur. En dan eh, ben ik nog een vol uur bij je terug. Tot zo. their eyes all aglow will find it hard to sleep tonight. They know that Santa's on his way. He's bringing lots of toys and goodies on his sleigh, and every month. many times. wenst jullie allemaal fijne dagen en...